Mark Hokker met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat proefslachtingen doen bij kippen... om te kijken of er fipronil in het vlees zit. Een woordvoerder zegt dat in het AD. Het bestrijdingsmiddel waarin fipronil zit... is niet alleen gebruikt door eierboeren... maar ook door een aantal vleeskuikenbedrijven. Blijkt uit een nadere bestudering van de administratie van Chickfriend... het bedrijf dat de bloedluis bestreedt. NVWA voegt eraan toe dat vleeskuikens nauwelijks last van bloedluis hebben. Ze leven korter dan leghennen en na de slacht wordt hun stal schoongemaakt... waardoor de bloedluis weinig tijd heeft om zich te nestelen. Zo'n 19 miljoen Kenianen kunnen vandaag een nieuwe president kiezen. De belangrijkste rivaal van zittend president Kenyatta is oppositieleider Odinga. Vier jaar geleden verloor hij van Kenyatta. De zittend president heeft de Kenianen opgeroepen massaal te stemmen en daarna direct naar huis te gaan om de uitslag af te wachten. In 2007 vielen er meer dan 1100 doden na de stembusgang in Kenia. Bij natuurbranden in Italië zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Brandweerlieden vonden hen in een kleine woning bij Tivoli, dat vlakbij Rome ligt. De slachtoffers zijn twee oudere vrouwen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. In de woning werd een derde persoon gevonden die nog leefde. Italië wordt al de hele zomer geteisterd door natuurbranden. Het is er kurkdroog en bloedheet. In Zeeland hebben twee F-16's gisteravond voor onrust gezorgd bij tientallen mensen. De straaljagers vlogen door de geluidsbarrière, waardoor er harde knallen te horen waren. Onder meer vanuit Terneuzen en Vlissingen kwamen klachten over het lawaai en trillende ramen. De F-16's vlogen boven die steden vanwege het onderscheppen van een passagiersvliegtuig dat geen contact meer had met de luchtverkeersleiding. Uiteindelijk was er niets aan de hand, meldt vliegbasis Volkel. Het weer droog met flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Overdag schijnt eerst nog de zon, vooral in het oosten. Rond de middag neemt overal de bewolking toe en vallen er buien. Het wordt 21 tot 24 graden.